Lot met het NOS Journaal. In Wageningen is van twee Britse veteranen naar het 5 meiplein in de stad gebracht. Het vuur wordt door meer dan 60 estafettegroepen verspreid door het land, onder meer naar de bevrijdingsfestivals. Het verspreiden van het bevrijdingsvuur staat symbool voor de bevrijding van heel Nederland. De bevrijdingsvuur-estafette bestaat al sinds 1948 en is sindsdien een jaarlijkse traditie. Donald Trump wil nog voor de Republikeinse conventie in juli mogelijk ministers aankondigen. Dat zei hij in een interview met Fox News Channel. Trump is de enige overgebleven presidentskandidaat bij de Republikeinen. De laatste kandidaat van Trump, John Kasich, maakte gisteravond officieel bekend dat hij zich terugtrekt. Als mogelijke ministers noemt Trump onder andere de voormalige burgemeester van New York, Rudolph Giuliani, en zijn voormalige tegenkandidaat Ben Carson. Hij zei er wel bij dat er nog niets vaststaat. Het Europees Parlement wil pas stemmen over het visumvrij reizen door Turken als Turkije aan alle voorwaarden heeft voldaan. Eerder vandaag gaf de Europese Commissie onder voorbehoud groen licht aan Turkije. Er zijn nog wel vijf voorwaarden waar het land nog aan moet voldoen. Het parlement wil niet meewerken aan een verkorte, snelle procedure om de wetgeving erdoor te krijgen. Voor de Syrische stad Aleppo geldt een gevechtspauze van 48 uur. Dat hebben de Verenigde Staten en Rusland afgesproken met de Syrische regering. In andere delen van het land werd al eerder een bestand overeengekomen. Dat gold niet voor Aleppo, omdat al-Nusra, een tak van Al-Qaeda, delen van de stad in handen heeft. En dan nog het weer. Het, vannacht is het in het hele land helder. Het koelt af tot 4 graden. Morgen, bevrijdingsdag, alleen in het westen nog wat sluierbevolking en verder veel zon.